van der Meer. Een hele goede avond, een hele mooie zondag. Je luistert naar alweer de twaalfde aflevering van Meer Matthijs. De dag, ja, 20 januari, de dag dat eh, een jaar geleden de FBI mega-upload uit de lucht haalde... en Anonymous reageerde met een gigantische online aanval. We hebben muziek uit binnen- en buitenland, allemaal hartstikke nieuw, hartstikke mooi. Maar eerst gaan we verder waar John helaas moest stoppen al, want hij had niet meer genoeg tijd voor deze muziek. Luister naar The Verve met Lucky Man. man van de verf, Dan ben ik wel benieuwd wat jij aan het doen bent deze zondagavond. Zit je al lekker aan tafel? Zit je nog op de bank? Heb je voetbal gekeken? Want Ajax heeft Feyenoord een flink pak slagen gegeven met 3-0 in hun eigen arena. Ik zat zelf in Eindhoven afgelopen vrijdag bij PSV Zwolle. En ik ben nog nooit eerder weggegaan bij een wedstrijd. Maar ja, vrijdag maar even wel. Kon ik ook gelijk de trein eerder terugpakken. Wat een schande was dat. Wat een walgelijke wedstrijd. Dit is in al een daily bread. talenten van, de, vandaag de dag. En behalve dan dat Mega Upload een jaar geleden uit de lucht werd gehaald en uh, die aanvaller was. Feliciteren vandaag ook een aantal mensen hier op 20 januari met de verjaardag. Ik zou graag een plaatje draaien van Agnes Kant, gefeliciteerd. Maar eh, ja, we hebben geen muziek van haar. Wel hebben we muziek van Bluff, want zanger Pascal Jacobs is jarig. Vorig jaar verscheen er ineens een hele vette band op de festivals, gewoon in de muziekwereld. En volgens mij kennen we deze allemaal nog wel. Well in the People, Line in the Morning Sun, een van de grootste hits. En ik dacht vanaf het begin af aan al van, wauw, dat wordt al wat met die band. En ze zijn er met een nieuw nummer. Een nieuw, nieuw nummer, een nieuw album zelfs. Ja, Will and the People heeft het ongetitelde debuutalbum opgevolgd met een nieuw album genaamd Friends. Dus ik heb zoiets van... Daar wil ik meer van horen. Precies, en dat nieuwe album dus, Friends, ik wist eigenlijk niet dat hij er was. Ik hoor dat dus op de radio. Nee, ik hoor het niet op de radio. Ik lees dat op het internet. Nu.nl staat een recensie van het nieuwe album. En die is niet al te best. De recensies die suggereert dat op de tweede plaat duidelijk wordt dat hij er niks van bakt zonder af te kijken bij zijn voorbeelden. En dan hebben we het over eh, Will Randall. De frontman van Will and the People. Maar ja, ik denk dat die recenseur er helemaal niks van bakt. Want een van de nummers die dus op dat nieuwe album staat, Yellow, die ken ik al een tijdje. Die eh, circuleert ook op YouTube. Filmpje opgenomen in Amsterdam trouwens, hartstikke leuk. Maar dat is echt geniaal gewoon. En eh, er wordt ook gezegd in die recensie dat het een misplaatste drang tot experimenteren is. Ik moet het album nog helemaal luisteren. Misschien dat het gewoon niet lekker samenhangt of zo. Maar de tracks afzonderlijk We gaan even luisteren naar Ice van het nieuwe album. En dat klinkt ongeveer zo. She said Will you find a stranger to set you free? I told her kindly that just wasn't me. And she looked at me and said, Why aren't you crying? I said, Don't give me those eyes. I must admit that I have stared and I have dreamed. And being faithful's always harder than it seems. Her legs are longer, her hair is more clean. Please don't give me those eyes. I said, don't give me those eyes. It's okay that Jane, she never even knew my name. And I stayed up late the cake, don't worry, she to her. I'm paranoid, it's come and changed who we were. I'm not perfect or telling you lies. Just don't give me those eyes. Please don't give me those eyes. It's okay that Jane, she never even knew my. that's just not me. And she looked at me and said, Why aren't you crying? And I said, Don't give me those eyes. Please don't give me those eyes. I'm missing. ik ben een beetje beledigd eigenlijk als het gaat gewoon om mijn ehm, muzikale kennis. Misschien zit ik er wel volledig naast hem, maar dit is toch super? Ik weet niet wat meneer, hoe heet hij verder eigenlijk? Pierre Ooitman. Nou, waarschijnlijk gewoon een hele slechte recenseur. Dit is het tweede nummer van het nieuwe album, Friends van Will and the People. En ja, om toch maar even te kijken hoe dat nou precies zit met die recensie, ga ik gewoon even deze vroegtijdig afbreken. En gaan we even luisteren naar Holiday. Ook voor hetzelfde album. Maar dan ben ik toch wel benieuwd waar die fans zijn, uh, zijn recensie helemaal op baseert. Will and the People toont zich als een collectief dat de laks is zijn liedjes grondig uit te werken. Net zo laks als de leeuw in de ochtendzon die de band eerder zo succesvol bezong. Nou, ik denk dat ze die man gewoon niet meer moeten laten recenseren voor, uh, voor die site. De nummer heet is dus Holiday. by a rave soiree. The girl goes on and I'm sick and the bay. Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went back to or Forty, you lie about your age. Fun, phony party was followed by a rave. Fly. Ik denk dat we deze man gewoon nooit meer moeten laten recenseren. Pierre Oitman heet hij. Dus oh, mocht je iets van hem lezen, ja, ik zal het niet te serieus nemen. Want wat een geweldige plaat is dit, zeg. De nieuwe van Will and the People. Dat heet dus Friends, dat hele album. En hij is al te vinden op Spotify en online. Zeker even de moeite waard om naar te kijken. Laten we doorgaan met de Tudor Cinema Club. Sleep Alone. Cinema Club. Sleep Alone. Hey, we gaan nu even luisteren naar de track van Gary Clark Jr. Deze gast komt uit Texas. En die heeft in 2010 al naast mensen als B.B. King, Sheryl Crow, eh, John Mayer en alles gespeeld. En die is in oktober 2012, afgelopen jaar, met een nieuw album gekomen. En dat album, poeh, oh, daar moet ik die naam er wel even bij hebben natuurlijk. Hè? slecht hoor. Ehm, The Bright Lights, ja. En de nummer 1 van dat album, Ain't Messing Around, die klinkt zo. Lekker! met vooral op die gitaren net voorbij de helft. Ain't messing around. I don't believe in competition. emotion Dancing Around Gary Clark Jr. De volgende track is een van mijn favoriete ontdekkingen eigenlijk van deze winter. Third Floor Magic. Ze staan vanavond in Bitterzoet in Amsterdam. Ze staan ook al in de finale van de popprijs van Amsterdam en in een zo goed als uitverkocht P60. En ze bestaan pas sinds augustus 2011. En als je dat nou even in gedachten houdt als je dit hoort, dan is dat toch eigenlijk ongelooflijk. Bang bang. It turned my world upside down, everything is out of phase. Don't make me use my laser beam amplification of light. I got my mic in my hand and I won't go down without a fight. You should run when I move my mic out Cause I go bang bang as soon as you hear me duck Cause I go bang bang, I put your hands up I will pull the trigger bang bang Fully armed, fully loaded magazine Bang bang out of space I had a vision, everything is out of place I gotta put things back in place, I ain't got no time to waste I'm a serious traveler, take a look at my face In my world, positive energy is what love is Moving forward, work in progress Living and taking it is a natural process And everybody knows what love is I'm a time traveler, and I've been out of space it turned my world upside down, everything is out of phase. Don't make me use my laser beam amplification of light. I got my mic in my hand and I won't go down without a fight. You should run when I move my mic out, cause I go bang bang as soon as you hear me duck. Cause I go bang bang, now put your hands up. I will pull the trigger bang bang, fully armed, fully loaded magazine. Bang bang run, my gun, but you can't outrun my mic You can run all you want, but you got no place to hide Your feet are too slow, I wish that you could fly But even with wings, our limit is the sky You can outrun my gun, but you can't outrun my mic You can run all you want, but you got no place to hide Your feet are too slow, I wish that you could fly But even with wings, our limit is the sky One, two, three I rock and roll to the bang bang beat when you see us running up, you better make a wish. Call 789. Surrender to the vibes or you won't survive. 789. Surrender to the vibes or you won't survive. I'm a time traveler, and I've been out of space. You turn my world upside down, everything is out of place. Don't make me use my laser beam amplification of life. I got my mic in my hand and I won't go down without a fight. You should run when I pull my mic out cause I go bang bang as soon as you hear me duck. Cause I go bang bang, now put your hands up. I will pull the trigger bang bang, fully armed, fully loaded magazine. Bang. You should run when I pull my mic out Cause I go bang bang as soon as you hear me duck Cause I go bang bang, now put your hands up I will pull the trigger bang bang Fully armed, fully loaded magazine Bang bang Wauw. Ja, als het aan mij ligt, dan horen we daar veel en veel meer van. Daar wil ik meer van horen. Veel meer. Ja, als je meer van hun wil horen, dan had je nu een bitter zoet moeten zijn. Maar dat zit er dan helaas ook weer niet in. Want ja, je luistert al naar meer Matthijs op Radio 501. Gaat het nog een beetje? Zit het eten er ondertussen al in? Ik denk het wel, hè? Dan eh, gaan we straks naar het tweede uur, maar ik heb nog een kwartiertje te gaan. En dat beginnen we mooi met uh, Go Ride Out van de Hives. En we gaan door met Please Music. my way to the bathroom and brush my teeth. I relax for a moment, then get back on my feet. That's just a story every day of the week. Then I walk to my bike and I cycle to school. I don't pay much attention I just act like a fool, and you know it's all good. It sounds so smooth, getting me in the mood. I've been sitting in my room just singing this tune the whole afternoon. I'm calling it music. Yo, check it out, dude. I've been rocking this groove, and it sounds so smooth, getting me in the mood. I've been sitting in my room just singing this tune the whole afternoon. I'm calling it music doom, doom, kadoom, doom. If I would write all the things that I thought of you, I wouldn't get to do anything I got to do. And so I got to groove, I got to move. It's hard for me, I know that it's not for you. I try to keep it hardcore and please hop for you. Try to show everyone how to drop the groove, dudes like Wallace. Even got shot for you. There's lots of dudes here, they all hot for you. They wanna keep it real, really rock with you. I got all the time, I don't have a lot to do. And dudes telling you that they wanna fuck with you. But I be rocking smooth, like what's up with you? Some dudes try to say they had enough of you. But I, for one, will never be fed up with you. I be lying to you when I say I got stuff to do. Baby, can't you see that I'm in love with you? I kick it rough and smooth, I got no things to do. I philosophize about what I could think of you. So let me talk to you and wink at you, let me walk with you anything understand what kind of God would serve this. We will cure this dirty old disease. Well, if you got the poison, I've got the remedy. The remedy is the experience. This is a dangerous liaison. I says the comedy is that it's serious. This is a strange enough new play on words. I said the tragedy is how you're gonna spend the rest of your nights with the light on. So shine the light on all of your friends. Well, it all amounts to nothing in the end. I fuck I can show. Uncovering the ways to plan the next big attack while they were counting down the ways to stab the brother in the be right back after this. The unavoidable kiss with a minty, fresh, damp breath is sure to outlast this catastrophe. Dance with me, cause if you got's the poison, I've got's the remedy. The remedy is the experience. This is a dangerous liaison. I says the comedy is that it's serious. This is a strange enough new play on words. I said the tragedy is how you're gonna spend the single nights with the light on, so shine the light. Remedy van Jason Mraz. Heerlijk rustig, zondags. De eerste uur zit er al bijna op. En we gaan het straks in het tweede uur hebben over niet goede muziek, niet opkomende talenten. Nee, we gaan het hebben over slechte muziek. Maar dat allemaal in het tweede uur. Luister nu even naar die talenten uit Australië. The Jungle Giants. dat waren de Jungle Giants. Mr. Polite dat. En die gasten, ja, die gaan het op wel maken hier in Europa, denk ik hoor. Ze zijn nu vooral bekend in Australië. Ze zijn nog relatief jong ook als band zijnde, dus daar krijgen we nog veel meer van te horen. Straks in de tweede uur ga ik je meer vertellen dus over slechte muziek. Nou, eigenlijk heb ik een verzoekje betreffende de slechte muziek die we vandaag allemaal te horen krijgen. En we gaan het hebben over de marathonuitzending die eraan komt in maart, want er bestaan we alweer vier jaar. Ja, maar eerst de plaat voor je hoofd. Radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. I would spread my wings if I was a bird. Fly these oceans in this world. Longfonds wordt in januari Longfonds. We strijden tegen longziekte en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op astmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar astmafonds.nl. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. Ik ben zo sexy. En zeker met mijn shirt uit. Ik sta voor de spiegel. En smeer lotion over mijn buik. Er gaat de bel, je bent te vroeg. Ik snap dat dat je niet kon wachten. Wij zijn zo sexy. Samen op de bank zo. Jij hebt de bel. Ik lijk echt super slim nu. En jij denkt, wauw, hij is niet alleen Oké dan. Ja, want, want die mannen die zijn echt ongelooflijk sexy ook Live op het podium, echt een feestje. Niet normaal. Wat trouwens iets rustiger is en ik denk dat iets beter past bij de zondag zo hangt het trouwens ook maar helemaal af van hoe jij je zondag indeelt. Hè. Het kan ook zijn dat je nog even flink aan het afterparty bent van het geweldige feest gisteravond. Kan allemaal. Maar ja, de Fleet Foxes dus. Echt zondag is dat hè. als van de Fleet Foxes. Prachtige muziek. Maar ja, dit is prachtige muziek. En ik heb beloofd dat ik het even zou hebben over de minder mooie muziek. Die we tegenwoordig vaak horen. Want helaas, ja, eh, wat er in de mainstream op de radio vaak gedraaid wordt. De meningen zijn verdeeld. En dan heb je ook die mensen die het dan heel stoer vinden om te zeggen: ja, dat is commercieel, daar luister ik niet naar. Het toppunt daarvan. Artiesten die gewoon hun vak hebben verlogend en die het eigenlijk niet waard zijn zijn bijvoorbeeld eh, Will I Am en Britney Spears. Dit nummer dat kennen we allemaal natuurlijk. Deze. Ja. Ik wil graag met jullie een afspraak maken, want ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die dit nummer nou echt geweldig vinden. Die dit in de top 2000 zouden stemmen of zo. Misschien is het hartstikke lekker als je onderweg terug bent van een zware dag op kantoor in de auto. Een beetje beuken en zo. Maar als dit het eerste nummer is dat je hoort op je wekkerradio, dan begint je dag niet goed. Dus ik wil jullie alsjeblieft op het hart dragen om dit nummer te boycotten. En dan is het gewoon half februari ergens wel uit de hitlijsten verwijderd. En dan hoeven we er nooit meer om te kijken. Want je hebt slechte muziek en slechte muziek. Dit is gewoon muziek gone wrong. Kijk, er is nog andere slechte muziek die is bedoeld om slecht te zijn. Gewoon een beetje dolle, zoals dit. Op de radio is een kuikentje. Kijk. Op de radio is een kuikentje. Het is waardeloos, het is verschrikkelijk. Net zo slecht ongeveer als Creep My Shout van Will I Am en Britney Spears of Britney Bitch, zoals ze dus vaak genoemd wordt. Op de radio is ook een En dit nummer is bedoeld om slecht te zijn, dus dit is gewoon een, een grap die uit de hand is gelopen en het slaat aan. Maar er zit een duidelijk verschil in mensen. Dus als er slechte muziek is, laat het dan in ieder geval nozel zijn. niet zo'n walgelijke poging tot muziek als die Will I Am en Britney Spears. Ja, hebben we dat in elk geval afgesproken? Slechte muziek mag, maar dan moet het in elk geval sarcastisch bedoeld zijn. Zullen we even afluisteren? Op de radio is een Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb een beter idee. We starten gewoon even deze in. Dit is het eerste nummer, dat ga ik nu al even aankondigen. Wat ik 20 maart, woensdag 20 maart, in mijn show ga draaien. En waarom? Omdat het dan lente is. Eindelijk. Nee, hè? Daar is hij. Kijk. Ik zit al helemaal voor me. Blaadjes aan de bomen. De zon schijnt weer, het wordt weer warm, je kan gewoon zonder jas naar buiten. The dark days are over. Florence and the Machine. nummer suggereert overigens niet dat je je hond de deur uit moet doen en gewoon een kat aan moet schaffen. Nee, ik denk dat ze hier dog gebruiken als een, uh, een bijvoeglijk naamwoord voor iets wat niet al te, al te goed is. Dus de winter, ja, 20 maart. Ik heb er nu al zin in om dit nummer als eerste te gaan draaien dan. Dit is Raptor, Sweet Sipping Soda. betekent dit voor uw bedrijf, uw gezin? Binnenkort gaat er iets veranderen aan uw staatsvorm. Want op 1 februari wordt Nederland een dictatuur. Wat betekent dit voor uw bedrijf, uw gezin of uw mening? Voor de mensen die trouw zweren aan het bewind verandert er bijna niets. Alleen een paar kleine dingen worden net even anders. Vroeger moesten we bijna elk jaar naar de stembus. Straks hoeft dat niet meer. Hou ik eindelijk meer tijd over voor defensie. Door uw burgerrechten af te nemen en de grondwet buiten werking te stellen, verlagen we de regeldruk. Ook kan de Conventie van Genève hierdoor makkelijker worden omzeild. En dat merkt u in uw portemonnee. Dankzij het totalitaire regime hoef ik straks niet meer zelf na te denken om een mening te vormen. En als student zijnde heb ik daar ontzettend veel profijt van. Wilt u weten wat de nieuwe staatsvorm voor u betekent? Haal dan de gratis brochure bij uw postkantoor of kijk op nederlandtotalitair.nl. Nederland totalitair. Wel zo makkelijk. don't care van Danko Jones. En er zijn nog meer dingen waar ik helemaal niks om geef. I don't care about de extra concert van de toppers in mei. Dido komt na vijf jaar terug met een nieuw album. En iets met Adam Lambert. I don't care. I don't give a fuck. Waar ik wel een beetje omgeef. Ja, Sandy Dean, New Generation. Heerlijke dame. Heerlijke muziek. Uit meer komt volgens mij. Arwin is een beetje verliefd op haar. New Generation van Sandy Dane op jouw radio 501. Generation van Sandy Dane. En laten we gelijk even doorgaan. Hè. I feel... If I feel ever feel... Ja, yeah, if I ever feel better.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 Dan eh, gaan we de jaarlijkse marathon doen op Radio 501. Want dan bestaan we alweer vier jaar. Ja, vier jaar alweer. En in die marathon kan ik hier in eh, de studio kan ik mij intekenen voor wanneer ik dan precies een show wil gaan draaien en wanneer niet. En ik zit dus ook op de zondagochtend van 10 tot 12. En ik denk, laat ik eens een keer iets anders doen. Iets wat nog nooit is gedaan op Radio 501 volgens mij. Ik ga proberen om zoveel mogelijk klassieke muziek te draaien. En laten we dan beginnen met een van mijn favoriete stukken uit de film V for Vendetta. En daarvoor natuurlijk, ja, vele jaren terug daarvoor gemaakt door meneer Tchaikovsky. De finale van de 1812 Overture. spektakel om toch een keer live mee te maken. Want die knallen die je daar hoorde, ja, het is niet de beste opname ooit. Maar hierin hoor je wel heel goed dat ze dus echte kanonnen gebruiken. Er worden echte kanonnen gebruikt om die flinke bas er even in te gooien. Oh, dat lijkt me zo vet om een keer live te zien. Met kanonnen natuurlijk en dan niet van die rare drums. Ik kijk de laatste tijd ook best wel vaak naar de, de tiende van Tijl op de, op de Afro. Geweldig programma waarin dus de klassieke muziek weer een beetje wordt opengetrokken. Want ja, dat is eigenlijk wel een beetje ondergeschoven kindje van de muziekwereld. Terwijl daar toch de basis ligt van al die geweldige muziek die we vandaag de dag draaien. En ja, stiekem luister ik ook wel eens een keer niet naar Radio 501. Af en toe als het me een beetje te veel wordt, dan gaat er gewoon Radio 4 aan. Maar dat, eh, dat houden we maar even tussen ons. Ja, de klassieke muziek. Dus eh, in de marathon ga ik een show doen. En dan ga ik kijken of ik gewoon Radio 501 waardige klassiekers kan vinden. En over klassiekers gesproken. Pearl Jam. Jam hoorde met de live. Ze heten David, Steven en Graham en ze vormden in 1968 een band en binnenkort komen ze naar Nederland. Waarschijnlijk kent heel Nederland die gast al wel. Maar daarover straks meer van Rogier in Sunday or Monday, de laatste show alweer van deze zondag op Radio 501. Maar ja, dat dus na, het volgende, na de volgende uurwisseling. Ik heb nog 10 minuutjes en die 10 minuutjes gaan we lekker in met Matilda van Al J. This is from, this is from Matilda. Tilde, ik weet niet of je luistert. Die was voor jou van Al oh, Jay. Geweldige band. Ik hoop dat we daar nog meer van gaan horen. Want het is best wel een, eh, een dingetje zo. Ik ga er knallend uit. Met de Guerrilla Speakers. Parool featuring Franklin99. En dan zit het er voor mij alweer op. En dan gaan we straks over naar Rogier. Ik weet niet of Marker is. Is Marker ook, Rogier? Mark is er nog niet. Helaas. Maar Rogier dus met ook allemaal uh, nieuwtjes over bijvoorbeeld een hele grote band die deze kant op komt. En dan ben ik er woensdag weer van 6 tot 8. de tijd, zelfde zender. Meer Matthijs op jouw radio 501. Tot woensdag. on the block, block. Drop the noise